Het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zingen dan maar lekker mee. Ja, ja. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. En het zoemde heen en weer. Oh, lief klein konijntje lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje. Had een vliegje op zijn neus. Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. of every year.